worden gelaten. Leerlingen van een VMBO-school in Rotterdam hebben ingebroken in het computersysteem van hun school. Ze deden dat om hun rapportcijfers te veranderen. Tegen betaling werkten ze ook voor andere leerlingen. De vier daders zijn van school gestuurd. Tien andere leerlingen die hebben betaald om hun cijfers te laten veranderen zijn geschorst.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 Flink wat groepen studenten komen met de trein. Volgens NS verloopt dat goed. Er gelden extra veiligheidsmaatregelen. De politie heeft aanwijzingen dat radicalen zich in de menigte willen mengen. Op het Malieveld zijn onder meer toespraken van voorzitters van studentenvereniging en politici. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, die de bezuinigingen invoert, krijgt als laatste het woord. Uniek is dat voor het eerst ook hoogleraren aan het protest meedoen. Vanochtend liepen zo'n 800 hoogleraren in toga rond de Hofvijver in Den Haag. In de gevangenis is drugshandelaar Charles Zwolsman overleden. Dat is tegenover de NOS bevestigd. Zwolsman zat een celstraf uit van drie jaar voor het in bezit hebben van duizenden kilo's hash en een aantal vuurwapens. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Zwolsman was een van de bekendste namen in de drugswereld. Sinds eind jaren 80 kwam hij geregeld met justitie in aanraking... en hij werd meerdere keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Zijn drugshandel was onderwerp van onderzoek door de commissie van Tra. Zwolsman was vroeger autocoureur. Hij is 55 jaar geworden. De politie heeft een grote fraude ontdekt met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten. Er zijn vier personen opgepakt onder wie twee psychiaters. Die zouden hebben meegewerkt aan medische keuringen, waardoor mensen onterecht een WHO uitkeringen.